heeft aangekondigd zijn schulden te willen afbetalen... Wells Fargo is van plan om nieuwe aandelen uit te geven om in totaal 25 miljard dollar aan steun aan Washington terug te kunnen betalen. Gisteren kondigde Citigroup al eenzelfde soort maatregel aan. Andere banken deden dat al eerder. President Obama heeft gisteren met topbankiers gesproken. Hij noemde het een openhartig gesprek. Obama zei dat de bankiers meer moeten doen om de Amerikaanse economie uit het slop te halen. Zo zouden ze meer geld moeten uitlenen aan kleine bedrijven. Ook zei de president dat ze zich niet langer moeten verzetten tegen hervormingen van het financiële systeem. Mies Bouwman is voor haar televisiewerk onderscheiden met een oeuvreprijs. Ze is de eerste winnaar van de Gouden Televisier Oeuvrering. De voormalige presentatrice kreeg de onderscheiding gisteravond uit handen van Joop van den Ende. Dat gebeurde bij de opname van een feestelijk tv-programma ter ere van de 80ste verjaardag van Bouwman. Het programma wordt op, op 30 december uitgezonden, één dag voor haar verjaardag. Tijdens het regionale voetbalkampioenschap van Oost- en Centraal-Afrika is vrijwel de complete selectie van Eritrea verdwenen. Volgens de organisatie van het toernooi in Kenia zijn twaalf spelers gevlucht om asiel aan te vragen. Andere bronnen zeggen dat niemand terug meer wilde naar Eritrea. Alleen de coach en een hoge militair die het team in de gaten moest houden zijn teruggevlogen. Eritrea is een dictatuur. Mensen die over land proberen te vluchten lopen het risico dat ze door grenssoldaten worden doodgeschoten. De miljonair fair in de Rai in Amsterdam is goed geweest voor de economie. Dat vindt de organisator van het evenement dat gisteravond werd afgesloten.